Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De vier Thaise arbeiders die waren gegijzeld door Hamas zijn in goede gezondheid. Dat zegt de Thaise premier. Ze zijn afgelopen avond vrijgelaten door Hamas... samen met 13 Israëlische vrouwen en kinderen. Ze zijn naar ziekenhuizen in Israël gebracht voor een medische controle... Hun vrijlating liep eerder vertraging op... omdat Israël zich volgens Hamas niet aan afspraken over de gevechtspauze had gehouden. Er zouden niet genoeg hulpgoederen worden doorgelaten. Na bemiddeling van Qatar en Egypte ging de ruil toch door. En in ruil daarvoor zijn 39 Palestijnse vrouwen en kinderen vrijgelaten uit Israëlische gevangenen. In Rotterdam is een portiek van een flat beschadigd na een explosie. Iets na middernacht was er een ontploffing bij een flat in Rotterdam-Zuid. Door de klap kwam er een gat in de deur en zijn meerdere ruiten gesneuveld. Niemand is gewond geraakt. De politie doet onderzoek met explosieve specialisten en vraagt getuigen zich te melden. Bij een ongeluk op de A1 bij Badmen in Overijssel is een persoon omgekomen, meldt de politie. Bij de aanrijding waren meerdere voertuigen betrokken. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. De snelweg bij Badmen richting Apeldoorn is de komende uren afgesloten voor onderzoek. Voor mensen die de aanrijding gezien hebben is slachtofferhulp ingeschakeld. Het Openbaar Ministerie wil meer duidelijkheid over wat burgers mogen doen... om te helpen bij het oplossen van cybercrimezaken... als bijvoorbeeld oplichting via sociale media... De politie experimenteert in dat soort zaken met de inzet van burgers met specialistische digitale kennis. Het OM stuurt aan op een proefproces, zodat een rechter kan bepalen wat burgers wel en niet mogen doen om te helpen.